Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Er zijn vorig jaar bijna 900 fysieke winkels verdwenen. De afname met ongeveer 1% is, ondanks de coronacrisis... nog iets lager dan het gemiddelde van de voorgaande jaren. De meeste winkels die verdwenen waren winkels in lectuur- en schrijfwaren en boekwinkels... Ook het aantal kledingwinkels, schoenwinkels en groentewinkels daalde relatief hard. Volgens het CBS kwamen er wel vier keer zoveel webwinkels bij. Vanaf volgende week woensdag is het waarschijnlijk niet meer nodig om een afspraak te maken voor een winkelbezoek. Naast het deels heropenen van de terrassen en het verruimen van de bezoekregeling thuis... zouden ook de coronaregels voor de winkels worden versoepeld. Volgens Haagse bronnen maakt het kabinet op morgen bekend op de, persconferentie. Dan blijft er een maximum aantal klanten gelden dat in de winkel binnen mag zijn. En om de toestroom van winkelend publiek in goede banen te leiden... zouden er stewards worden ingezet. Ajax zegt teleurgesteld te zijn over de plannen van 12 Italiaanse, Spaanse en Engelse topclubs om een eigen competitie te beginnen. Volgens directeur van de SAR dreigt er een hele onzekere periode aan te breken voor het Europese voetbal. Een Deens bestuurslid van de UEFA zegt dat Real Madrid, Manchester City en Chelsea... mogelijk uit de halve finales van de Champions League worden gezet... vanwege hun deelname aan het plan voor een Super League. 60 Turkse gezinnen hebben volgens de Universiteit Twente met succes meegedaan aan een integratieproject onder de vlag van FC Twente. Ze spreken nu beter Nederlands en hebben meer zicht op een baan. Het project liep drie jaar. Twaalf vrijwilligers die zelf een Turkse achtergrond hebben... werden opgeleid als coach om de gezinnen te begeleiden. Het weer, kaart op vannacht. Bij weinig wind koelt het af naar 2 tot 6 graden.